De besprekingen tussen Israël en de Palestijnen kwamen bijna twee weken geleden stil te liggen... toen Israël besloot weer te gaan bouwen in bezet gebied. Op een Arabische top in Libië is over de kwestie gesproken. De Arabische landen steunen de weigering van de Palestijnse president Abbas... om verder te praten met Israël. Maar ze willen Amerika nog wel een kans geven om de gesprekken weer op gang te helpen... door Israël binnen een maand over te halen om toch weer een bouwstop in te stellen. De Belgische koning Albert heeft de leider van de Vlaamse nationalisten, De Wever, een nieuwe opdracht gegeven. Hij moet de zeven partijen die de afgelopen maanden onderhandelden over een regering binnen tien dagen weer dichter bij elkaar brengen. Uitgerekend De Wever trok maandag de stekker uit de onderhandelingen. Hij vond dat de Franstalige partijen te weinig concessies wilden doen bij plannen om Vlaanderen en Wallonië meer autonomie te geven. De partij van De Wever, de NVA, werd bij de verkiezingen van half juni de grootste in België. In een Zwitsers museum ligt een stuk zeep dat gemaakt zou zijn van vet van de Italiaanse premier Berlusconi. Die zou in een kliniek een liposuctie hebben ondergaan. Een kunstenaar beweert dat hij het weggezogen vet van Berlusconi van de kliniek heeft gekregen. De kliniek ontkent dat, maar de kunstenaar wil een DNA-test laten uitvoeren om zijn gelijk te halen. Het stuk zeep ligt in een museum voor moderne kunst in Zurich. Het maakt deel uit van de expositie Schone Handen, een tentoonstelling over de politieke corruptie van de jaren 90 in Italië. Het weer helder, maar in de loop van de nacht kan er wat nevel ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 9.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 Op straat of bij een jeugdorganisatie. Want van alles wat er in de collectebus komt, gaat de helft naar een plaatselijke jeugdorganisatie en de andere helft naar Jantje Beton. Ook een steentje bijdragen? Kijk op jantjebeton.nl slash collecte. Alvast hartelijk dank.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 We're only people.